Patiëntencoördinator Ernst Kuipers is dan ook voorzichtig positief. Hij hoopt dat de gedeeltelijke lockdown zijn werk begint te doen. Nou, we zijn nu twee weken verder en we zien twee dagen een stabilisatie. Dat is te vroeg om definitieve conclusies uit te trekken. Maar het is twee dagen een stabilisatie waarvan je zegt... oké, dat biedt ons dan tenminste de mogelijkheid om te kijken... van wat gebeurt er morgen en overmorgen. Het kabinet kwam deze week ook nog niet met nieuwe coronamaatregelen. Als het toch nog de verkeerde kant op gaat... dan worden die waarschijnlijk dinsdag alsnog aangekondigd. De Franse president Macron is in Nice. Hij bezoekt de plaats waar vanochtend meerdere mensen zijn gedood met een mes. Een vrouw werd onthoofd. Ook in Avignon en Lyon werden mensen bedreigd met een mes. Politici vinden het afschuwelijk wat er is gebeurd. De Franse regering komt met een stevige en meedogenloze reactie, zegt de premier. De koning was vanochtend op bezoek in een ziekenhuis in Den Haag. Het was zijn eerste werkbezoek sinds hij terug moest komen uit Griekenland... omdat er ophef over zijn vakantie was ontstaan. In het ziekenhuis vertelden artsen over de hoge werkdruk op de IC's. In Rotterdam is vanochtend een man met een blokfluit een boom ingeklommen. Daarna ging hij erop spelen. Het was een eh, laatste poging van de man om de boom te redden. Omdat de riolering vernieuwd moet worden is de gemeente begonnen met het kappen van 20 bomen. Buurtbewoners probeerden het al een tijd tegen te houden. Zeer trieste dag voor de bomen, trieste dag voor de bewoners van de Vijverholstraat. Er is echt niemand die, die, iedereen wilde die bomen houden. En toch worden ze omgezaagd. Aan het begin van de middag heeft de politie de man met een hoogwerker uit de boom geplukt. Er wordt nu geschreeuwd. Ik denk dat het een bomenklimmer is. En er klinkt een eh, luid applaus. Hij schreeuwt en hij schreeuwt en hij schreeuwt. En de man is uiteindelijk opgepakt onder luid gejuich van buurtgenoten. De kap van de bomen gaat helaas voor hem gewoon door. Het weer, op steeds meer plekken regent het. Het is een graad of 12.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 Dat komt eh, door eh, die vrachtwagen bij het Aquaduct. Maar de weg is weer vrij. A8 naar Amsterdam. Tussen Assendelft en Knoopend staat 2 kilometer. De brug is daar open. En de andere kant op levert dat ook 4 kilometer file op.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 De Franse president Macron is in Nice, waar bij een terreuraanslag bij een kerk drie mensen werden gedood. Macron zal in Nice praten met onder andere de burgemeester. Het aantal nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis is gedaald. Het waren er 269, 44 nieuwe opnames minder dan gisteren. Op de intensive care werden 47 nieuwe patiënten opgenomen... en dat zijn 10 nieuwe opnames minder dan gisteren. Twee mannen hebben voorwaardelijke straffen gekregen... voor het verspreiden van een plassexfilmpje van zangeres Patricia Pai in 2017. De een krijgt een maand cel voorwaardelijk, de ander 50 uur taakstraf voorwaardelijk.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 liedjes aan het schrijven in de schuur. Kijk, luister. Ik was alleen maar daar. Ik okay. Kon alleen beter gaan met mij. Sowieso toch, ja. Moest de oogst toen zelf nog zaaien, jongen. Niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij.